Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren en het kabinet zijn het nog niet eens over de stikstofcrisis. Vanmiddag was er een nieuw overleg tussen boeren en stikstofbemiddelaar Remkes. En na afloop was voor Remkes één ding duidelijk. Het kabinet heeft aangegeven dat op dit moment 2030 eh, niet ter discussie staat. Dat is een tegenvaller voor de boeren die de deadline van 2030 om de stikstofuitstoot te halveren naar achteren wilden schuiven. Maar toch vonden zij het een best oké gesprek. Soms hebben we met het kabinet diepgaand op de inhoud gesproken en elkaar proberen te vinden. Vaak heeft het ook stevig geschuurd en geknetterd tussen de agrarische organisaties en het kabinet. Dat zou wel bereid zijn om te kijken of de stikstofplannen nog kunnen worden aangepast. Na de treinen komt er nu ook een grote bussenstaking. Chauffeurs willen fatsoenlijk betaald worden en daarom organiseert de vakbond een hele reeks acties. Van 6 tot 9 september wordt er steeds in een andere regio gestaakt en op 16 september in het hele land. Stadsbussen blijven als het goed is rijden. Een bedrijf van de Belgische overheid heeft giftige stoffen geloosd in de Schelde. Dat water is via de Nederlandse Westerschelde de zee ingestroomd. Volgens de VRT gaat het om afvalwater van een vuilstort. Het Belgische OM onderzoekt de zaak. Er zouden geen grote hoeveelheden gif in het water zijn terechtgekomen... en dus is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Zandvoort draait warm voor Formule 1. Komend weekend is daar de Grand Prix. En Zandvoortse ondernemers die willen daar niet alleen naar gaan kijken... maar natuurlijk ook wat aan verdienen. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Want je mag niet zomaar logo's en namen gebruiken. Dat merkte ook deze tattoo shop. En nee, eh, je kan niet elke tattoo plaatsen, omdat ze daar gewoon streng op controleren. En eh, wat zal het zijn, een soort van copyright of zo dat erop zit? Wat wel mag. Ja, andere lettertypes. Je mag wel dingen qua de race zetten, maar je moet net een ander lettertype of net een andere draai aangeven of een ander kleurtje. Ja, en als jij dit weekend een kaartje hebt, kun je trouwens gewoon de trein pakken, want NS-personeel belooft die dagen niet te gaan staken. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weer tussen de 24 en 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files worden nu vrij snel korter. Er staan er nog maar een paar die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A5 is het nog wel wat drukker van Hoofddorp naar Amsterdam.